Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op de Krim heeft het Oekraïense leger naar eigen zeggen een munitiedepot opgeblazen. Op video's is een grote rookpluim te zien en zijn diverse kleinere explosies te horen. De Russische autoriteiten hebben alle burgers in een straal van 5 kilometer geëvacueerd. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Het leger van Oekraïne heeft de afgelopen tijd meer aanvallen uitgevoerd op de Krim. Onder meer op munitiedepots, legerbases en op de Krimbrug brug die Rusland verbindt met het bezette Schiereiland. President Zelensky zei eerder nog dat de brug wat hem betreft een legitiem militair doel is. Op Rodos zijn zeker duizend mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden, onder wie zeker 200 Nederlanders. Reisorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen naar huis te krijgen. De brand woedt al vijf dagen in de bergen van het Griekse eiland en heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. Het vuur heeft nu ook de toeristische gebieden bereikt. Drie hotels gingen in vlammen op en ook andere hotels worden door het vuur bedreigd. 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De branden op Rodos zijn moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. Op muziekfestival Tomorrowland in België is een medewerker overleden, vermoedelijk door drugsgebruik. Volgens de Vlaamse omroep VRT overleed de 26-jarige man uit Mechelen op de camping voor festivalmedewerkers. Uit een eerste onderzoek blijkt dat hij drugs had gebruikt. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat ook de doodsoorzaak was. Tomorrowland heeft honderdduizenden bezoekers verspreid over twee weekenden. Drugs zijn verboden, maar zijn volgens de organisatie lastig te bestrijden. In 2018 overleden twee vrouwelijke bezoekers als gevolg van ecstasygebruik. Het weer, veel bewolking met geregeld regen. Alleen in Zuid-Limburg zo goed als droog.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 Yo vengo de Quiqueya, del Caribe la más bella, donde el cuero y la madera se sellan, donde el cielo está pintado de estrella y celebramos con una botella. La arena está caliente, pero voy a gozar con toda mi gente.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 The weekend. This is intense. Enjoy the weekend. This is Intense. Best house, club, and tech house. DJ Malzo. Live DJ Malzo. het NOS nieuws van 11